uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Canada lijkt de liberale partij van zittend premier Carney de verkiezingen te hebben gewonnen. Dat blijkt uit de eerste exit polls. Of zij ook een meerderheid in het parlement kunnen vormen is nog niet te zeggen. Tot voor kort leek het erop dat de conservatieve partij de parlementsverkiezingen zou gaan winnen... Maar door de campagne van de liberalen, die zich sterk richten tegen de handelsoorlog van president Trump en zijn plan om Canada in te lijven, won de partij van premier Carney aan populariteit. Veel treinstations in Spanje zijn de hele nacht opengebleven om gestrande reizigers op te vangen. Door de grote stroomstoring gisteren zijn zeker 30.000 mensen gestrand. Mensen slapen onder dekentjes, die zijn uitgedeeld. En in Barcelona zijn honderden veldbedden geplaatst. Metro's rijden daar de hele nacht, zodat zoveel mogelijk mensen naar huis kunnen. Het is nog onzeker of treinen in Spanje vandaag weer kunnen rijden. Ruim driekwart van het land heeft inmiddels weer stroom. Ook in Portugal zijn bijna alle elektriciteitsstations weer aangesloten op het stroomnet. NOS-correspondent Daisy Moore en cameravrouw Edmee van Rijn... hebben een tegel gewonnen voor hun verslaggeving vanuit het Midden-Oosten. De Nederlandse journalistieke prijzen werden van gisteravond uitgereikt... in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Moore en Van Rijn deden onder andere verslag vanuit Syrië... na de val van het regime van Assad eind vorig jaar en van de nasleep daarvan. Het stel uit Urk dat vorig jaar de instorting van een hotel in Duitsland overleefde... heeft hun tweede kind naar een van de reddingswerkers vernoemd. De baby heet Christophe, naar de man die het gezin onder het puin aantrof. De vrouw was toen al zwanger.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 Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. En ik There's no place for you in my heart I don't need you, leave Just a picture of you on But to call on the phone Just in case But don't you think that I want you back ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.